Nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De aardbeving in Midden-Italië eist waarschijnlijk meer levens dan in L'Aquila in 2009. Dat zeggen reddingswerkers in het rampgebied. In L'Aquila kwamen 295 mensen om. Het officiële dodental na de beving van gisteren staat op 241. Maar er worden nog altijd mensen vermist. In het rampgebied zijn 4000 reddingswerkers actief. Minister van der Stuur wil teruggekeerde jihadstrijders... die verdacht worden van een terreurmisdrijf langer vast kunnen houden. Op verzoek van de Tweede Kamer wil hij de wet veranderen... waardoor de voorlopige hechtenis met 30 dagen kan worden verlengd. Nu is dat maximaal 20 dagen. Op die manier moet worden voorkomen dat jihadstrijders vrijgelaten worden... als het onderzoek nog niet klaar is. Taxidienst Uber heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van ruim een miljard euro. Vooral de concurrentie in China heeft Uber veel geld gekost. Uber probeerde daar lange tijd voet aan de grond te krijgen. Chauffeurs konden goed verdienen als ze voor Uber gingen werken, maar de taxidienst moest het uiteindelijk afleggen tegen de Chinese concurrent Didi. De politie heeft een wiskundedocent opgepakt wegens ontucht. De man van 28 zou meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben misbruikt. Volgens het OM benaderde hij de leerlingen op scholen in de regio Rotterdam waar hij les gaf. Hij stuurde seksueel getinte berichten en kreeg soms foto's van filmpjes terug. Om die reden wordt hij ook beschuldigd van het maken en bezitten van kinderporno. De centrale bank van Somalië is 530.000 dollar kwijtgeraakt door oplichting. Een van de kassa-medewerkers heeft Amerikaanse dollarbiljetten omgewisseld in nepbiljetten. Hij is er met het geld vandoor gegaan en is spoorloos. De politie onderzoekt nog of de man handlangers heeft gehad. Het weer, veel zon en het is 30 tot 35 graden. Morgen zon met sluierbewolking. In de kustprovincies wordt het dan 26 graden. Verder land landinwaarts boven de 30. In het weekend blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan een kwartier vertraging op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 9 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten... Na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Wadenooien, 7 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Door een kapotte auto op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook 15 minuten extra reistijd op de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Voor de aansluiting met de A44, 3 kilometer.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 leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van CFM Jong Zandvoort. Het is vandaag 25 eh, augustus en waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half eh, zeven het dier van de week met de naam Lima. Rond kwart voor zeven het weer. En om zeven uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Dan om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films.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 dan draait ze om en dan zegt ze Oh ja, maar stel je vast, laat me nooit meer los En het enige dat ik kan zeggen is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 Frank. En La La Land. Dit is uh, kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. sleeping loud Ja, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat eh, deze week Formule 1 2016. Ja, die heb ik zeker ook gekocht. <laughs> Had jij verwacht dat ik die had gekocht? Ja, tuurlijk. Je bent helemaal into racing. Eh, ja, tuurlijk. Helemaal into racing. Goed, op eh, nummer 4 ook een van de favorieten voor mij. Forza Horizon 3. Deze komt pas uit op 27 september. Dat is nou weer jammer. Ah. Dan op nummer 3. FIFA 17. Jij bent meer van het voetbal dan, hè? Ja, meer om zelf te doen. Maar gamen vind ik ook wel leuk. Ja, ja. FIFA. Op nummer 2, Assassin's Creed Unity. En dan deze week op nummer 1. Moet het topper zijn, hè? Ja. Watch Dogs. Zo, zo, zo. De tweede versie bedoel je? Ja. Ja, ik heb de trailer al gezien. En vind je wat van? Ja, je kan ook online met andere mensen. Eh, ja, dat kan je bijna bij elk spel. Ja, maar dit is anders. Ook in je privé-sessie als je dan uh, te veel mensen neerschiet, kunnen ze je joinen en kunnen ze je afmaken. Oké, dus, dus, dus... je bent nooit veilig eigenlijk, als het ware, als je, als ruzie zoekt. Ja, oké. Goed, wij gaan weer verder met de muziek. Dit is uh, Sia samen met Jean Paul en Cheap Thrills. Bang bang, Bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl, bang bang. Come on, come on, turn the radio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 en niemand het hoort. Ik deel de zaal met Turken en Marokkanen, Antillianen, Mamelukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel kroppen. Want vanavond gaan we los belossen, zijn we niet te stoppen.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 morrer. project 7. Dat betekent dat het tijd is voor het dier van de week. Met deze week de naam Lima. Lima is een eh, vrolijke theemuts van bijna 5 jaar. Een beetje een rare dame die graag het gezelschap van de vrijwilligers opzoekt en kopjes geeft. Maar aaien, dat mag dan weer niet. Ze is heel erg speels en jaagt graag op speelgoed muizen. Lima zit in ons uh, afslankprogramma omdat ze echt te dik is. Maar omdat ze spelen zo leuk vindt, gaat het best aardig. De eerste kilo is er al bijna af. We zoeken voor Lima mensen die met dit eh, afvallen verder aan de slag gaan... en heel veel speelgoed in huis hebben. Een huis zonder jonge kinderen en met de tuin. Omdat ze last heeft van eh, blaasgruis, krijgt Lima speciaal voer. Bent u nu geïnteresseerd in Lima? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op met 023 571 3888 023 571 3888. Ja, is tot zover dus het dier van de week. Wij gaan eh, weer verder... lekker verder. Ja, lekker verder, dankjewel. Lekker verder met de muziek. Zoals eh, deze van eh, Justin Timberlake. Met de Can't Stop the Feeling. Oh, wat Can't nou the Feeling. <laughs> Oké, zo. Can't Stop the Feeling dus van Justin Timberlake. Yeah. Can't Stop the Feeling.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 above it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop.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 is dus weer kwart voor zeven. De tijd vliegt voorbij. En dat betekent dat het tijd is voor het weer. Morgen schijnt ook de zon, maar is het eh, wel wat aangenamer. Dan komt de, eh, omdat de zuidenwind geleidelijk via west rijdt naar het noorden. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks van 26 à 27 graden. En in zee is het veelal een graad of 23, 24. In onze regio is er of, of er komt er geen hittegolf. Daarvoor lijken we net een tropische dag tekort te komen. In het weekend schijnt de zon flink maar er zijn er ook wolkenvelden en met name later op zaterdag is er kans op regen en onweer. Wat de temperatuur wordt is even afwachten. Want de marges eh, zijn met 24 eh, tot 29 graden erg ruim. Zondag wijdt de wind vanaf zee en is het voorbij. Maandag eh, lijkt een bewolkte dag te worden met enkele buien. De temperatuur zal dan blijven zeker bij een maximaal graad of 19. Wellicht hier en daar 20 graden. Wij gaan eh, weer lekker verder met de muziek. Tuurlijk. Hier is uh, Stromae met Papa Hoete. Dat was het weer. Zie het zo.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 j'ai compté mes doigts. looking at This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. zit er alweer op. You're the wherever I go for One Republic. Ik ben zo meteen eh, weer terug met het tweede uur van CFM Young Zandvoort. Tijd vliegt, hè? Ja, zeker. Met onder andere de evenementen Zandvoort voor de jeugd. En eh, wat had ik nog meer? Oh ja, de top 5 films. Ah, dat is ook wel altijd wel spannend, hè? Ja, zeker. Je hoort nu een klein stukje van Don't Let Me Down van de Chainsmokers.